Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Turkije en Duitsland gaan intensiever samenwerken tegen IS en andere terreurgroepen... en ook willen ze het vluchtelingenprobleem in Turkije beter aanpakken. Duitsland heeft geen extra geld toegezegd en in reactie zou premier Rutte dat hij dat niet nodig vindt. In Turkije zitten meer dan 2,5 miljoen vluchtelingen, onder wie bijna een miljoen kinderen die dringend naar school moeten. De bestuursvoorzitter van de Sociale Verzekeringsbank, Nicolie Vermeulen, is per 1 februari ontslagen. Vermeulen wordt onder meer verantwoordelijk gehouden voor de problemen met de invoering van het PGB-systeem, het persoonsgebonden budget en de uitbetalingen die de SVB moest doen. Minister Ascher van Sociale Zaken gaat voorlopig niet in op een SER-advies over de kinderopvang. De Sociaal-Economische Raad vindt dat alle kinderen tussen de 2 en 4 jaar 16 uur per week naar de kinderopvang moeten kunnen. Dat is goed voor hun ontwikkeling en bovendien een stimulans voor de werkgelegenheid, zegt de SER. Minister Ascher zegt dat hij eerst 8 uur kinderopvang per week probeert te regelen. Nabestaanden van passagiers van vlucht MH17 uit verschillende landen hebben president Poetin en de Oekraïense president Poroshenko een brief geschreven. Ze vragen de presidenten om hun steun bij het opsporen van radarbeelden van het neerhalen van het vliegtuig. Oekraïne zegt dat het geen radarbeelden heeft, omdat juist die dag de radar uitstond voor onderhoud. Rusland zegt dat de radarbeelden van die dag zijn gewist. De treinen tussen Den Bosch en Tilburg rijden weer, dat meldt ProRail. Gistermorgen ging bij station Den Bosch de bovenleiding kapot. En dat leidde tot grote verstoringen. Tussen Den Bosch en Tilburg waren de problemen het grootst. Het weer bewolkt. Vanuit het westen op steeds meer plaatsen regen of natte sneeuw. In het noordoosten kan neerslag nog bevriezen op de natte onder op de koude ondergrond. Het wordt van 0 tot 5 graden. Vannacht is het droog. Morgen ook en dan is er op veel plaatsen zon, met uitzondering van het oosten. En het wordt van 6 tot 9 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De meeste vertragingen in de Randstad op de A2 Utrecht en Bos gaat langzaam tussen Culemborg en Zalbommel. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Burgerveen en Zoeterwoude Rijndijk. Op de A12 Utrecht-Den Haag een ongeluk tussen Nieuwebrug en Zevenhuizen. Dat levert 9 kilometer file op, een kwartier vertraging en de rechte rijstrook is dicht. Naar Rotterdam op de A13 een ongeluk bij de afrit en Rode Reis. Vanaf Delft-Zuid in 4 kilometer file. En de A27 van Utrecht naar Breda over 8 kilometer tussen Lexmond en Werkendam.